kan een miljoen euro eisen. Het weer vanuit het oosten opklaringen en vannacht geleidelijk overal helder. Minima tussen min 3 in het oosten en plus 2 in Zeeland. Morgen en donderdag zonnig en droog, gemiddeld 7 graden. Dit was... uit je hoort. ZFM Zandvoort.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 he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's home. 切。 van Zandvoort, op 106.9 FM Help I held myself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 Het is nog zeer onzeker of CDA, VVD en PVV na de provinciale statenverkiezingen van de komende dag kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Er zijn drie peilingen gehouden en de partijen krijgen daarin 34 tot misschien 38 van de 75 zetels. De peilingen werden gehouden voorafgaand aan het debat van afgelopen avond. Daarin benadrukten VVD en CDA dat het land zal stilstaan als de coalitie niet kan doorregeren. Drie leerlingen uit groep 8 hebben de CITO-toets dit jaar foutloos gemaakt. Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Een van deze leerlingen wist daarnaast ook nog eens het goede antwoord op alle 90 opgaven van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie. En acht kinderen hebben één fout gemaakt. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter op de onderdelen rekenen wiskunde en meisjes zijn wat beter in taal. In Oostenrijk heeft Natasja Kampusch, die jarenlang gegijzeld is geweest, een schadevergoeding geëist van de staat. Ze vindt dat de politie te weinig heeft gedaan om haar te vinden. Natasja Kampusch wist na een gijzeling van acht jaar op eigen kracht aan haar ontvoerder te ontkomen. Die pleegde dezelfde dag nog zelfmoord. Volgens Oostenrijkse media zou Kampusch een miljoen euro eisen. De VN heeft besloten om Libië te schorsen als lid van de VN-Mensenrechtenraad. Reden voor het besluit is het geweld dat het Libische regime gebruikt tegen betogers. In de algemene vergadering van de VN was een grote meerderheid voor de schorsing. De raad begint ook een onderzoek naar de mensenrechten.